uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Dat is de hoogste straf tot nu toe. De man viel tijdens de bestorming samen met zijn vrouw agenten aan... met pepperspray en een stoel. Hij had al een lang strafblad en moet nu 14 jaar de cel in. Justitie had een celstraf van 24 jaar geëist. Tot nu toe zijn er 500 mensen veroordeeld voor een deelname aan de kapitoolbestorming in Washington. Bij overstromingen in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen, meldt de gouverneur van het gebied. Twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien. Ook zijn er landverschuivingen ontstaan. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. Veel huizen zijn verwoest en wegen geblokkeerd. Het dodental loopt mogelijk nog verder op, want er is nog een onbekend aantal mensen vermist. Bij een vechtpartij op station Zaventem in de buurt van Brussel... zijn gisteravond twee jongeren aangereden door een hoge snelheidstrein. Een van hen overleed ter plaatse. De ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het was een gevecht tussen twee jongere bendes. Dat begon op een plein bij het station. En het gevecht verplaatste zich naar een perron. Daar reed een hoge snelheidstrein langs, die er normaal gesproken niet stopt. De twee jongens zouden daarop zijn meegesleurd door de hoge snelheid van de trein. Ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven en scholen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg. Dat hebben Dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer laten onderzoeken liggen binnen 150 meter van een drukke weg. De luchtverontreiniging daar kan leiden tot luchtwegaandoeningen en longkanker. De lucht voldoet wel aan de Europese normen... maar GGD's hanteren tegenwoordig de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de scholen die te dicht bij de weg zitten... zitten in totaal meer dan 100.000 leerlingen. Het weer, het is vannacht op de meeste plaatsen droog. Hier en daar is de kans op mist en een graad of 7. Komende ochtend grijs, later zonnig en dan weer in de middag bewolking met kans op regen en onweer.